Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De zware hittegolf in Zuid-Europa heeft ook vergaande effecten op de temperatuur van de Middellandse Zee. De gemiddelde watertemperatuur bij de kust van Spanje ligt deze maand ruim 2 graden hoger dan normaal. Dat kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid vissen in het water. Op verschillende plekken op de wereld is het momenteel extreem heet. In Amerika en China is het op sommige plekken zelfs boven de 50 graden. Volgens deze klimaatonderzoeker is er geen enkele twijfel dat het extreme weer te maken heeft met klimaatverandering. Dit is waar al tijden voor wordt gewaarschuwd, zegt ze. It's absolutely not a surprise that we see all these record-breaking heatwaves because we are still burning fossil fuels and our emissions are still going up, which means global temperatures are still rising and so it is totally expected to keep on breaking heat records. In Frankrijk moeten dik 700 mensen de cel in voor de rellen van de afgelopen weken. Die rellen begonnen nadat een motoragent na hel van 17 doodschoot bij een verkeerscontrole vlakbij Parijs. In de week voor rellen werden 12.000 auto's in brand gestoken en 2500 gebouwen vernield of aangestoken. Curaçao wil een groot drijvend windmolenpark bouwen op zee... en is deze week begonnen met het zoeken naar een geschikte plek. Het eiland wil over tien jaar een grote rol spelen op het gebied van duurzame energie. Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten... heeft afspraken gemaakt met het Caribische eiland over hulp bij de ambitieuze energieplannen. Parijs is nog ver in de Tour de France, maar niet voor Jonas Vinkenkaart. Nadat hij gisteren in de tijdrit al een flinke voorsprong pakte op de nummer 2, Pogacar... heeft hij zijn tegenstander vandaag de genadeklap uitgedeeld. Pogacar kon op de laatste berg van vandaag niet meer met de Deen mee. Ja, het gaat gewoon niet goed met Tadej Pogacar. Je zag het eigenlijk al aan de lichaamstaal gisteren tijdens die tijdrit. Daar werd hij nog wel tweede, maar je zag het ook vooral na afloop. Die holle ogen, die manier waarop hij keek in de camera... de manier ook waarop hij door de fotograaf haven gevangen werd na afloop van de etappe. Nee, hij moet lossen op het begin van het steile stuk. Felix Gal kwam vandaag als eerste over de streep. Het is de eerste Tour-etappe-overwinning voor de 25-jarige Oostenrijker. Het weer nog. De buien trekken vanavond het land uit. Vannacht is het grotendeels droog.